In de laatste kersttoespraak van koningin Beatrix zijn passages over tolerantie en solidariteit geschrapt. Dat heeft theoloog en dichter Huub Oosterhuis gezegd in het EO-programma Blauw Bloed... Oosterhuis is een vertrouweling van de koningin. In haar kersttoespraak toonde de koningin zich bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had zich nog duidelijker willen uitspreken, maar het ging volgens Oosterhuis niet door omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. De RVD wil op de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar leveren. Libische veiligheidstroepen hebben opnieuw hard ingegrepen in de stad Benghazi... Volgens een ooggetuige hebben scherpschutters het vuur geopend op demonstranten vanuit een gebouw waarin ze zich hadden teruggetrokken. Er zouden tientallen betogers zijn omgekomen. In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. In Bahrein is de kroonprins gesprekken begonnen met de oppositie. Verder heeft hij het leger opdracht gegeven te vertrekken van het Parelplein... waar de afgelopen dagen enkele doden vielen bij demonstraties. De militairen zijn daar vervangen door de politie. In Marokko zijn voor vandaag betogingen aangekondigd. De betogers eisen meer democratie en een nieuwe regering. Bij een verkeersongeluk in Nederhorst den Berg is vannacht zeker één dode gevallen. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De komende dag wordt meer bekendgemaakt over het ongeluk in het Noord-Hollandse dorpje. De politie in Vietnam heeft de oorzaak achterhaald van het ongeluk met een toeristenboot... waarbij elf buitenlanders zijn omgekomen. Een luik dat koelwater doorliet stond open terwijl het dicht had moeten zijn. Het water kon niet worden weggepompt omdat de motor van de boot uitstond. Elf westerse toeristen en een Vietnamese gids verdronken. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het weer, het is bewolkt en in het zuiden kans op regen. Overdag bewolkt, droog en af en toe zon. Het wordt